is de kans om langer opgenomen te worden in het ziekenhuis tot 45 kleiner. Wat dat betekent voor de belasting van de zorg is nog niet helemaal duidelijk, omdat de Omicron-variant wel besmettelijker is. Daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames in absolute zin nog altijd flink stijgen. De uitkomsten van het onderzoek zullen waarschijnlijk morgen in het OMT worden besproken. In de Verenigde Staten is de coronapil van Pfizer goedgekeurd door de toezichthouder op medicijnen. Het middel moet een opname in het ziekenhuis voorkomen en is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en in een risicogroep vallen. In de Europese Unie is de pil nog niet goedgekeurd, maar in afwachting daarvan mag die al wel worden gebruikt. België komt met strengere coronamaatregelen vanwege de Omicron-variant. Vanaf zondag gaan bioscopen en theaters dicht, is publiek niet meer welkom bij sportwedstrijden... en mogen mensen nog maximaal met z'n tweetjes een winkel in. Musea, kerstmarkten en restaurants mogen in België wel open blijven. China stelt een lockdown in voor de miljoenenstad Xi'anshan. Er zijn de afgelopen weken ruim 140 coronabesmettingen vastgesteld. Om de uitbraak de kop in te drukken... mogen de 13 miljoen inwoners van de stad alleen naar buiten in geval van nood. Eén persoon per huishouden krijgt toestemming om eens in de twee dagen boodschappen te doen. Het weer. Vannacht kan het weer licht gaan vriezen. Morgen bewolkt en vooral in het noorden kan wat lichte regen vallen.